Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De toekomst van de Europese Unie is in gevaar. Dat zegt de Franse president Macron. In een toespraak op een universiteit in Parijs zei hij dat de EU op een keerpunt staat. Met de oorlog in Oekraïne en de toegenomen concurrentie uit China. De EU moet daarom volgens hem minder afhankelijk worden van de VS. Zo wil Macron dat de EU meer werkt aan zijn eigen defensie... en zelf meer investeert in technologie, zoals AI of elektrische auto's. In Venetië moeten toeristen vanaf vandaag entree betalen. Italië-correspondent Helene Daans was erbij op de eerste dag... en legt uit dat het kaartje niet elke dag nodig is. Het idee is dus om het toerisme op deze manier beter te spreiden. Dus je hebt niet elke dag een kaartje nodig, alleen op deze 29 dagen waarop de stad de meeste toeristen verwacht. En ook niet iedereen heeft een kaartje nodig. Mensen die hier wonen, mensen die hier familie hebben, mensen die hier werken, gehandicapte kinderen. Er zijn verschillende categorieën van mensen die geen kaartje nodig hebben. En dat zorgt ervoor dat er hier vandaag bij die eerste controles toch een gezonde chaos heerst. Het aantal kinderen dat zich heeft aangemeld voor praktijkonderwijs is met 14 gedaald. Dat komt waarschijnlijk door de doorstroomtoets... die sinds dit jaar de eindtoets van groep 8 vervangt. De doorstroomtoets is in het leven geroepen... om iedere leerling dezelfde kansen te geven. Dat was nodig omdat het schooladvies soms werd beïnvloed door vooroordelen. Nu moet het advies verplicht omhoog... als een leerling hoger scoort op de toets. Ja, en dan even wat anders. Harry Potter. De audioboeken worden opnieuw ingesproken. En de zeven boeken wordt niet zomaar een beetje voorgelezen. Nee, ze gaan 100 stemacteurs gebruiken.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 They broke ground and dug a deep foundation. And that's something I take everywhere with me. Mm. My mom took me to church most every Sunday. Before I ever knew what I there's something that the preacher said just hit me one day. Now that's something I take everywhere with me. guitar on Christmas morning. You taught me fire and rain, can't you see? He showed me how a song could feel like going home. And that's something I take everywhere with me. two dates on a tombstone Right now I'm on that dash that's in between Someday someone might be standing on these shoulders And that's something I take everywhere van Story Cartwright en Shoulders. En je staat er op de schouders van de National Radio Show. Spreekwoordelijk gezegd natuurlijk. Want we zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass. Ik ben er. Joop, ben jij er ook? Yep, present. Ja, Helemaal mooi zeg. En jullie als luisteraars zijn er natuurlijk ook. Van harte welkom. Kruip lekker dicht bij die speaker. Of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Want de playlist is weer bol vol met fijne muziek. Zoals bijvoorbeeld Bluegrass van de Katie Kellick Band. Dit is I'm Not Your Honey Baby Now.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 Met Kenny Rogers en Lady hier bij de National Radio Show. We gaan naar de eerste digitale brievenbus inzending. Die komt uit Australië. Is de debuutsingle van de countryband Brother Hollow. Dit is Neon Lights. down on the Mississippi And where the nights get warm in the Memphis Valley There's a place where the women got their own charm. Their cut off jeans, cowboy boots on. Southern nights, neon lights, cold beer flowing, everything's alright. Adventure calls a ride the wind in this here town where the fun begins. Southern nights and de tijd met Buddy Jack en Katie Williams en Angel with a Broken Heart. Probeer probeerde al zo snel mogelijk op te zoeken uit welk jaar dit stamt. Maar ik kon het niet zo snel vinden, maar volgens mij is het echt oud. Ja, ik denk jaren 40, begin jaren 50 of zo. Zo klonk het inderdaad wel, ja. Ehm, ik wat Amerikaan of jullie klaarstaan. Er eh, is een nieuw album uit van The Wandering Hearts. Dat heet Mother. En op dat album kom je ook dit nummer tegen. Dat is Not Misunderstood. cry. We did what we could. Say. name Hell, I can't get you out of my head baby. you are a song, you make me wanna aantal jaren geleden de debuutsingle van deze mannen van Florida, Georgia Line. Je hoorde Cruise. Blijft nog een hartstikke fijn nummer. Wat ook zo lekker is, is muziek van de Eagles. Dit is Tequila Sunrise. Thanks for tuning in with Nashville Radio Show. Cool. It's definitely distracting The way you dramatize every little small detail Don't freak out until you know the facts Relax, Max, don't be stupid zo heette de single van Shania Twain, Don't Be nou, dat zijn we echt niet hoor. Jullie ook niet, want jullie luisteren gewoon lekker naar de Nashville Radio Show. En dat is gewoon hartstikke fijn om te luisteren. Want wij maken hier gewoon een hele leuke show, toch? Dat ben je gewoon sowieso heel slim als je luistert. Ja, absoluut. Zeker weten. <laughs> ik heb nog een digitale brievenbus voor je klaarstaan. In ieder geval digitale brievenbus. Inzending. Eh, het is een nummer wat van de popzangeres Kesha is. Dan denk je van, ja, pop bij de Nashville Radio Show. Jawel, want Caitlin Butts uit Amerika heeft daar haar eigen draai aan gegeven. Dit is Hunt You Down. your who's always got back van Lone Star. hoorde je met No Nieuws. Nou, we hebben nieuws zat voor je hoor. Want we gaan naar het Spotlight album. En dat is het album The Alders and The Ashes. Dat is het nieuwe album van de Canadese alternatieve country en folkband The Hello Darlings. Ze stonden al eerder bij ons op de playlist. En wij kregen via info.nl hun eh, nieuwe album kregen wij binnen. En hele leuke muziek. Dus ik heb vier nummers voor je uitgekozen. De eerste twee die je gaat horen zijn Carefree Arizona. En daarna Died With His Boots On. Dit is het Nashville Spotlight Album. She loved the clay on every hillside. She loved the skyline painted red. She thought she could saxophone. things cause problems everywhere. It was the Even terug in de tijd met Skeeter Davis en Little Things Got Big. We gaan naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar een inzending van Cundy eh, Humphries. En die komt uit Ierland. Ik moest even op mijn lijstje kijken. Hij brengt een ode aan de stad Berlin. Dit is Beautiful Berlin. I have long to discover a haven of rest. where the sun sinks by night in that land of the west. I have looked for a rainbow beneath cloudy skies and the the black winter snow. I have traveled all climates, but none good I see like the night. but the sounds from the wanna are haunting my dreams. I have mixed with the dancers my sorrow and right, but there's none like that mansion who's here by my side.